Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Italië heeft de achtgisteren gingen de leden van de Vijf Sterrenbeweging al akkoord in een internetstemming met een meerderheid van 94 procent. Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijf Sterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten, twittert hij, of er in 2016 een mol was in zijn campagneteam en of er iemand van justitie heeft gespioneerd. Als dat zo is, wil hij weten of de opdracht daarvoor van de regering Obama kwam. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft voor de derde keer de Europese titel veroverd. Het team van bondscoach Kees van Wonderen speelde in de finale in Rotherham met 2-2 gelijk tegen Italië. Oranje won de penalties met 4-1. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen. Ook in 2011 en 2012 werd het elftal onder 17 Europees kampioen. In Emmen is de selectie van FC Emmen gehuldigd na het winnen van de play-offs... waardoor de club voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. Het is voor het eerst in 18 jaar dat er een debutant naar de eredivisie promoveert. Door de winst van Emmen degradeert Sparta naar de Jubilair League. De andere finale in de play-offs werd gewonnen door de Graafschap ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden morgen gehuldigd. Het weer, vanavond in het zuiden en zuidoosten kans op een lokale regen- of onweersbui. Verder droog en de temperatuur daalt naar 10 graden.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 met het regeerakkoord dat de partij heeft gesloten met de Vijfsterrenbeweging. Bij duizend stands van de Lega op pleinen en andere openbare plekken... brachten 215.000 Italianen hun stem uit. Van hen stemde 91 voor. Gisteren gingen de leden van de Vijfsterrenbeweging al akkoord in een internetstemming... met een meerderheid van 94 Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten, twittert hij, of er in 2016 een mol was in zijn campagneteam en of er iemand van justitie heeft gespioneerd. Als dat zo is, wil hij weten of de opdracht daarvoor van de regering Obama kwam. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft voor de derde keer de Europese titel veroverd. Het team van bondscoach Kees van Wonderen speelde in de finale in Rotherham met 2-2 gelijk tegen Italië. Oranje won de penalties met 4-1. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen. Ook in 2011 en 2012 werd het elftal onder 17 Europees kampioen. In Emmen is de selectie van FC Emmen gehuldigd na het winnen van de play-offs... waardoor de club voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. Het is voor het eerst in 18 jaar dat er een debutant naar de eredivisie promoveert. Door de winst van Emmen degradeert Sparta naar de Jubilair League. De andere finale in de play-offs werd gewonnen door de Graafschap ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden morgen gehuldigd. Het weer, vanavond in het zuiden en zuidoosten kans op een lokale regen- of onweersbui.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 stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be here.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 Van hen stemde 91% voor. Gisteren gingen de leden van de Vijf Sterrenbeweging al akkoord in een internetstemming met een meerderheid van 94%. Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten, twittert hij, of er in 2016 een mol was in zijn campagneteam en of er iemand van justitie heeft gespioneerd. Als dat zo is, wil hij weten of de opdracht daarvoor van de regering Obama kwam. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft voor de derde keer de Europese titel veroverd. Het team van bondscoach Kees van Wonderen speelde in de finale in Rotherham met 2-2 gelijk tegen Italië. Oranje won de penalties met 4-1. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen. Ook in 2011 en 2012 werd het elftal onder 17 Europees kampioen. In Emmen is de selectie van FC Emmen gehuldigd na het winnen van de play-offs... waardoor de club voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. Het is voor het eerst in 18 jaar dat er een debutant naar de eredivisie promoveert. Door de winst van Emmen degradeert Sparta naar de Jubilair League. De andere finale in de play-offs werd gewonnen door de Graafschap ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden morgen gehuldigd. Het weer, vanavond in het zuiden en zuidoosten kans op een lokale regen- of onweersbui. Verder droog en de temperatuur daalt naar 10 graden.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 Van hen stemde 91% voor. Gisteren gingen de leden van de Vijf Sterrenbeweging al akkoord in een internetstemming met een meerderheid van 94%. Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten, twittert hij, of er in 2016 een mol was in zijn campagneteam en of er iemand van justitie heeft gespioneerd. Als dat zo is, wil hij weten of de opdracht daarvoor van de regering Obama kwam. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft voor de derde keer de Europese titel veroverd. Het team van bondscoach Kees van Wonderen speelde in de finale in Rotherham met 2-2 gelijk tegen Italië. Oranje won de penalties met 4-1. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen. Ook in 2011 en 2012 werd het elftal onder 17 Europees kampioen. In Emmen is de selectie van FC Emmen gehuldigd na het winnen van de play-offs... waardoor de club voor het eerst in de geschiedenis in de eredivisie gaat spelen. Op het Raadhuisplein vierden ruim 10.000 fans feest. Het is voor het eerst in 18 jaar dat er een debutant naar de eredivisie promoveert. Door de winst van Emmen degradeert Sparta naar de Jubilair League. De andere finale in de play-offs werd gewonnen door de Graafschap ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden morgen gehuldigd. Het weer, vanavond in het zuiden en zuidoosten kans op een lokale regen- of onweersbui. Verder droog en de temperatuur daalt naar 10 graden.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 I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be here. wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see.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 In Italië heeft de achterban van de Lega met grote meerderheid ingestemd... met het regeerakkoord dat de partij heeft gesloten met de Vijfsterrenbeweging... Bij duizend stands van de Lega op pleinen en andere openbare plekken brachten 215.000 Italianen hun stem uit. Van hen stemde 91% voor. Gisteren gingen de leden van de Vijf Sterrenbeweging al akkoord in een internetstemming met een meerderheid van 94%. Morgen maken de uiterst rechtse Lega en de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging bekend wie ze voordragen als premier van de nieuwe regering. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten, twittert hij, of er in 2016 een mol was in zijn campagneteam en of er iemand van justitie heeft gespioneerd. Als dat zo is, wil hij weten of de opdracht daarvoor van de regering Obama kwam. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft voor de derde keer de Europese titel veroverd. Het team van bondscoach Kees van Wonderen speelde in de finale in Rotherham met 2-2 gelijk tegen Italië. Oranje won de penalties met 4-1. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen. Ook in 2011 en 2012 werd het elftal onder 17 Europees kampioen. De eredivisie in 18 jaar. Door de winst van Emmen degradeert Sparta naar de Jupiler League. De andere finale in de playoffs werd gewonnen door de Graafschap ten koste van Almere City. De spelers van de Graafschap worden de komende dag gehuldigd. Het Nederlands elftal onder 17 jaar heeft de Europese titel veroverd. In de finale in Rotherham versloegen de jongens Italië. Net als in de kwartfinale en de halve finale won Iran Oranje na penalties. Keeper Joey Korevaar hield de eerste drie strafschoppen van de Italianen tegen... en was daarmee opnieuw de held van de wedstrijd. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 10 graden.